Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. Gisteravond stelde president Obama nogmaals... dat de hervormingen in Egypte nu moeten beginnen. Hij zei dat de toekomst van het land wordt bepaald door de Egyptische bevolking... en riep president Mubarak op de juiste beslissing te nemen. De protesten in Egypte gaan de twaalfde dag in. Voor vandaag staan er geen massabetogingen gepland, morgen wel weer. De controle op fraude en corruptie bij het Global Fund wordt verscherpt. Het Global Fund is de VN-organisatie ter bestrijding van aids, tuberculose en malaria. Er komt onder meer een commissie van onafhankelijke experts op het gebied van financiën. Eind vorig jaar maakte de organisatie bekend dat er in Afrikaanse landen miljoenen dollars van het Global Fund zijn verdwenen. Vooral in Mali, Mauritanië, Djibouti en Zambia is op grote schaal gefraudeerd. In totaal zou 34 miljoen dollar zijn weggesluist via vals opgemaakte rekeningen en besteed zijn aan onder meer auto's en motoren. Duitsland, een van de grootste donoren van het Global Fund, schortte vorige maand zijn bijdrage op. De VN-organisatie heeft een begroting van bijna 22 miljard dollar. De Amsterdamse burgemeester Van der Laan wil dat Koninginnedag in zijn stad niet nog drukker wordt. Hij vindt dat andere steden in Noord-Holland ook een aantrekkelijk programma moeten bedenken, zodat niet iedereen naar Amsterdam komt. Van der Laan gaat daar maandag over praten met de burgemeesters van Zaanstad, Haarlem, Purmerend, Alkmaar, Hoorn en Enkhuizen. Dit jaar verwacht Amsterdam met Koninginnedag 800.000 bezoekers en meer kan de stad volgens Van der Laan niet aan. Ook de NS zit met 50.000 reizigers per uur aan zijn maximale capaciteit. Het weer, het is droog en er staat een krachtige tot stormachtige zuidwestenwind...